Femke Wolthuis met het NOS Journaal partijleden van de PvdA pleiten in een manifest voor een andere koers van de partijtop. Ze schrijven dat de samenwerking met de VVD onvoldragen tot stand is gekomen met een te neoliberaal beleid. Ook zou het kabinet problemen ontkennen en mooi praten. De PvdA komt zaterdag bijeen om het verlies bij de provinciale statenverkiezingen te bespreken. En daar zullen ook moties worden ingediend in de geest van het manifest. Hoeveel steun ervoor is, is niet bekend. De Nederlandse spoorwegen gaan de korting die werd vergeten op tweede paasdag toch automatisch verrekenen met de reizigers. Eerder was er sprake van dat abonnementhouders zelf het geld moesten terugvragen. Het vervoersbedrijf rekende tweede paasdag niet als feestdag en daardoor moesten reizigers ten onrechte het volle pond betalen. De rector van het Vieren Gymnasium in Amsterdam heeft toegegeven dat hij kinderporno heeft gedownload. Dat schrijft hij in een brief aan de ouders die in handen is van het parool. De brief is gisteravond voorgelezen op een informatiebijeenkomst voor de ouders. De rector schrijft ook dat hij nooit iets oneerbaars met een kind of een jongere heeft gedaan. Het is nog niet duidelijk om wat voor en hoeveel materiaal het gaat. Het materiaal wordt nog onderzocht. De rector is nog niet aangehouden. In Mexico hebben dieven 7,8 miljoen euro in goud buitgemaakt bij een overval op een mijn. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat een medewerker of een oud-medewerker betrokken was bij de overval. Het is de tweede keer in korte tijd dat criminelen de Mexicaanse mijnindustrie raken. In februari gijzelde een drugskartel een paar medewerkers van een mijn voor losgeld. Het weer, er kan wat mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden en noordoosten misschien wat regen. De rest van het land houdt het zonnig. Daar is het 16 tot 18 graden. Vrijdag overal zon en dan is het 18 tot 21 graden.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 Neighbor damn dog done crapped them alone. Hopped in the car and the car won't start. It's too damn hot, but I still gotta walk. Behind an old lady in the grocery line. Praying that my car don't get declined.